TUI Nederland. Tour-operator, waar onder meer Ark en Holland International onder vallen... zou betrokken zijn bij verboden prijsafspraken in de reiswereld. TUI zal naar eigen zeggen met de NMA meewerken. Na de brand bij Chemiepak in Moerdijk hebben bedrijven en particulieren in de buurt voor ruim 4 miljoen euro aan schade gemeld. Bij de gemeente Moerdijk zijn 138 meldingen binnengekomen bedrag van 4 miljoen is een minimumbedrag. De gemeente weet niet hoeveel schade rechtstreeks bij verzekeraars is ingediend. En ook de opruimkosten op het industrieterrein en de schade bij Chemiepak zelf zijn niet meegerekend. Het weer in het zuiden valt regen, in het noorden is het droog. Temperatuur ongeveer 6 graden. Morgenochtend regen of natte sneeuw. In de middag is het droog en dan is het iets kouder, een graad of 4. Dit was het NOS Journal.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 Na 23 jaar bij de NOS, waarvan 9 als hoofdredacteur, vindt hij het tijd voor een nieuwe stap. Hij weet nog niet wat hij na 1 juli gaat doen. Laroes werd in 2008 voor een periode van drie jaar herbenoemd als hoofdredacteur van NOS Nieuws. Hij kondigde toen al aan dat het zijn laatste periode zou worden. Volgens hem is het goed dat de NOS na zo'n lange tijd een nieuwe hoofdredacteur krijgt met eigen ideeën, visie en stijl. Laroes constateert dat NOS Nieuws zich in excellente staat bevindt. Onder zijn leiding is de NOS veranderd in een crossmediale nieuwsorganisatie die geliefd is bij een groot publiek. Directeur De Jong zegt dat de NOS Laroes veel dank is verschuldigd. Hij noemt hem een uitmuntend hoofdredacteur met een zeer scherpe journalistieke geest. Kardinaal Simonis wist niet dat een pater uit Rijswijk verdachte was geweest in een misbruikzaak uit de jaren 70. Daarom heeft hij de benoeming van de pater tot pastoor in de jaren 80 in Terneuzen niet tegengehouden. Simonis zei dit vanmorgen bij de rechtbank in Middelburg, waar hij als getuige werd gehoord in de zaak van een man die als jongen in Terneuzen is misbruikt. Ook oud bischop Ernst van Breda, die de man in Terneuzen aanstelde,